Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond 23 tips binnengekregen over de dood van oud-minister Borst. Of er bruikbare tips bij zitten is nog niet duidelijk. In opsporing verzocht deed de politie een getuigenoproep in de hoop de zaak daarmee te kunnen oplossen. Borst was op 8 februari bij het partijcongres van D66 in Amsterdam. Twee dagen later werd ze thuis in Beeldhoven doodgevonden. Volgens de politie is ze na het partijcongres met de trein naar Beeldhoven gereisd. Vanaf daar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. In Kiev op het onafhankelijkheidsplein is nog steeds een grote demonstratie aan de gang. Op en rond het plein woeden branden. Duizenden demonstranten verzetten zich tegen de oproeppolitie. Er zijn vandaag zeker 13 doden gevallen en ruim 100 gewonden. De betogers willen dat de pro-Russische president Yanukovych van Oekraïne opstapt. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer, die lid zijn van de commissie Stiekem, hebben een openbare verklaring uitgebracht. De commissie vindt dat minister Plasterk de fractievoorzitters niet heeft geïnformeerd. En dat gaat over de manier waarop de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken en e-mails hebben verzameld. De vestigingen van boekenketen Polare gaan morgen tijdelijk weer open, heeft de bewindvoerder laten weten. Die probeert de winkels los van elkaar te verkopen, omdat voor de winkelketen als geheel geen interesse is. Polare is een fusie van een aantal boekhandels, waaronder de Slechte, Donner en Scheltema. In de Champions League zijn Paris Saint-Germain en Barcelona dicht bij een plaats in de kwartfinales. Paris Saint-Germain won uit met 4-0 van Bayer Leverkusen. Onder meer door twee goals van Zlatan Ibrahimovic. Barcelona versloeg ook in een uitwedstrijd Manchester City met 2-0.